We're at the point of no return. We can't go backwards, and no corners haven't turned. I can't control it if I sink or if I swim. Cause I chose the waters that I'm in, and it makes no difference.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 Dat komt door een controversiële wet die de Italiaanse Senaat heeft aangenomen... In de nieuwe wet staat dat rechtszaken tegen de premier en zijn ministers maximaal anderhalf jaar kunnen worden uitgesteld als blijkt dat ze door hun werkzaamheden het proces niet kunnen bijwonen. Tijdens de stemming in de Senaat protesteerden oppositieleden door kopieën van de Italiaanse grondwet in de lucht te steken. Berlusconi staat terecht voor omkoping en belastingfraude en probeert de rechtszaken tegen hem op allerlei manieren tegen te houden. Vorig jaar nog zette het constitutionele hof een streep door een aangenomen wet die Berlusconi en andere topfunctionarissen immuniteit verleende. Volgens het Hof was die wet in strijd met de Italiaanse grondwet. Minister De Jager blijft erbij dat het rapport van de Autoriteit Financiële Markten over Gerrit Salm niet openbaar mag worden. Een meerderheid in de Tweede Kamer had erom gevraagd. De AFM oordeelde dat Salm niet geschikt is om een bank te leiden. De Nederlandse bank had juist een positief oordeel over Salm. De Kamer is benieuwd waarop de, is benieuwd eh, waarop de AFM haar oordeel baseert en wil daarom dat het rapport openbaar wordt. Maar volgens de jager kan dat niet omdat er vertrouwelijke informatie in staat. Hij vindt het overigens ongelukkig dat de twee toezichthouders met verschillende oordelen kwamen. In de achtste finale van de Champions League is Real Madrid uitgeschakeld. De Spanjaarden speelden in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Olympique Lyon... dat de heenwedstrijd met 1-0 had gewonnen. Een kwartier voor tijd maakten de Fransen de gelijkmaker. Ook Manchester United plaatste zich voor de kwartfinale... De ploeg van doelman Edwin van der Sar won ook de tweede wedstrijd van AC Milan.